maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. FBI don't know! Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van FBI. Vol actie en spanning. Vanavond vanaf 8 uur. Exclusief bij Veronica.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

Straai in mijn oog, Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer geloof, Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond staar om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing dans maar alsof je een danser bent. Fluit ook al ken je de helft niet van de melodie. Speel, speel maar alsof je dat kind nog bent. en maar alsof je de weg al kent. Niemand krijgt spijt van geluk. Wat niet af kan eigenlijk niets stuk. Als ik toch niet op goed geluk niet Als ik op de kast of achter feiten onderdruk Dan doe ik het, dan doe ik het Dit is vlak voor mijn hoofd op hol Als ik vastgeroest in mijn rol Nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol En ik doe ik mijn eh, skipak aantrek naar werk. De eerste gedachte van de dag. Maar nou, dat was toch wel eh, mijn allereerste gedachte van morgen. Vannacht was het eh, min 13, hé. Hoi, hoi, hoi. Ik heb even de kaart van, zo'n overzichtskaart van uh, RTL Nieuws voor me. En daar zie je gewoon nu precies hoe koud het is in heel Nederland. Ik zit even te kijken, maar Groningen tikt gewoon een min 12 aan nu. Arnhem, min 12. Eindhoven ook wel. En dan zou je denken, Friesland, weet je wel, daar vriest het dan het hardst. Nou, daar is het dan weer min 3. Die hebben dan weer geluk. Ja, ik zei het gisteren al, maar eh, ja, ons klimaat in ons kinkerlandje... Ja, dat is gewoon gebouwd op miserregen, weet je wel. Niet op van die pooltemperaturen. Ik ben helemaal in de war. Even wennen gewoon. <laughs> maar goed, ik moet het ook weer niet te erg maken dan het is. Maar goed, hey, we blijven Nederlanders. En Nederlanders zijn dol op praten over het weer. Waar ik ook dol op ben horen van jou. <laughs> Ja, ik ben hartstikke benieuwd naar eh, jouw allereerste gedachten. Of je ook nog eh, misschien wel bent ingevroren deze ochtend. Wat dacht je? Misschien dacht je, oh, is het al, eh, is het al weekend? Is het al, oh, misschien werk je wel juist in het weekend. Misschien dacht je, oh, waarom zit mijn kind op, op ballet? Ik weet niet of dat is op zondagochtend, maar het kan echt van alles zijn. Dat bedoel ik even te zeggen. spreek het even in via de app van Radio 538. Pak hem erbij ehm, en dan gaan we zo meteen even een rondje Nederland Nederland doen. De eerste gedachte van de dag. Kom maar door. In de app van 538 hoor je nu Max en Andy Grammer. Blue white Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love.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 en Destiny. De eerste gedachte van de dag. Wat was je allereerste gedachte vanmorgen toen je je ogen opendeed? Je kan het eh, sturen via de app van Radio 538. Heeft ook eh, Arjan gedaan. Mijn eerste gedachte is dat ik weer blij ben dat ik na een nachtdienst mijn bedje in mag met deze temperaturen. Groetjes, Arjan ja, sowieso aan alle strijders van de nachtdienst... die nu onderweg zijn naar een, naar een warm, zacht bed. Je hebt het verdiend. Ja, dan eh, Jasper. Ja, goedemorgen. Ik kan niet zo hard praten, want mijn eerste gedachte is dat... Uh, is dan lag ik nog maar in mijn bed. Net mijn vrouw naar het werk toegebracht. De kleine man ligt dommel aan achter in de auto. In een lekkere warme auto. Och, heerlijk. Dus hoppakee, snel naar huis. En we lekker niks doen. Brr, brr, brr, wat is koud. Ja, toch. En eh, Tom, ja, die is ook punt aan het scoren. Nou, wat ik vanochtend dacht, het is heel koud. Ik ga lekker mijn vriendinnetje afzetten op werk, hoef ze niet fietsen. Ach. En daar ik weer lekker bed in. Fijne ochtend. <laughs> wat een lieve mannen. Ja, ik moet ook even een kleine shout-out doen naar mijn vader. Want ik woon hier bij mijn, eh, eh, met mijn ouders, bij mijn ouderlijk huis. Eh, die wonen hier echt heel dicht in de buurt. Maar ik vond het dan toch een beetje eng om te rijden met die gladheid. Dus mijn vader heeft me naar werk gebracht op mijn 27e. Dat is toch hartstikke lief. Dus pap, als je luistert, dank je wel. Daar ben ik je eeuwig dankbaar voor. Eh, dan nog eentje van eh, Marianne. Wat was jouw eh, eerste gedachte? Fuck, wat is het koud.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 en mild on It. Hey, wat is iets over jou wat maar heel weinig mensen weten? Ja, denk daar alvast even over na. Dan ga ik dat ook doen. Hebben we het er zo meteen even over. En ook eh, Simply Red en Ed Sheeran onderweg. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium onder andere Fleming, Yves Berendsen, Sommieu, Guus Meeuwis, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington. in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel, make some noise! Check 538.nl voor alle info. Rij je een bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij debestelautoverzekering.nl krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in twee minuten hoeveel jij kunt besparen. debestelautoverzekering.nl 飞！ Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Fans van Voordeel, opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig hakt twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Hey, eigen baas. Heb je wel eens gehoord van ontzettend vette pech? Ziekte of ongeluk en dat je dan ik weet niet hoe lang thuis zit en echt niet kan werken? Dat gebeurt gewoon. Verzeker je nu van een noodbuffer op super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 Stap nu over op een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar 30 euro per maand. En krijg er nu 6 maanden Videoland Basis bij cadeau. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en wow, wow, waarom heb je niks aan? Eh, dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social Deal, deals die je niet mag missen. Zo, voor jou dame. Ah.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 Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. Nu Wintersail Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps, en line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Brrr. Van Mossel bevriest de prijzen. Start het nieuwe jaar voordelig en profiteer nog van de prijzen van het oude jaar op geselecteerde modellen. Geen verhogingen, geen verrassingen. Alleen bij Van Mossel. Profiteer snel. Ga naar vanmossel.nl. Als je extra goed van start wil gaan omdat de eerste klanten al in de rij staan. En de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt. Vraag dan het ING starterspakket aan. En begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl slash zakelijk. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op vanmossel.nl. Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft afwasmiddel voor 1 euro. Alle hak voor maar 1 euro. En blauwe bessen, alle bakjes van 300 gram, 1 plus 1 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Voor het hele nieuwjaar.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 Daarom kies je FIGO. De zorgverzekering voor je huisdier. Met het meest complete pakket van Nederland. Geen zorgen bij onverwachte dierenartskosten. Ga naar figopet.nl. Simyo is al 35 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 20 gig data en 400 belminuten. De eerste 6 maanden voor maar 7 euro per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Ga snel naar simyo.nl. Simyo. Het is eh, deze ochtend, jawel, ijskoud. Het is min 4 tot min 9 graden. Vanmiddag blijft het eigenlijk rond het vriespunt. Met 1 eh, tot min 3 vandaag. Door naar de hoofdpunten van half 8. En die krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen. Goedemorgen. In Rotterdam wordt een meisje van 10 vermist en daarom is er een Amber Alert uitgegaan. Wendy werd gistermiddag voor het laatst gezien. Ze ging vanuit huis naar een winkel, maar daar kwam ze nooit aan. En er wordt nog een kind vermist, een jongetje van 8 uit het Overijsselse Steenwijk. Hij is sinds gisteravond zoek en nog steeds niet teruggevonden. Omdat het buiten zo koud is, zijn er grote zorgen over hem. VSV is na de winterstop goed begonnen in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen met 5-1 van Excelsior. NAC Breda is geen hekkensluiter meer na het 0-0 gelijkspel uit bij FC Groningen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538! Julia van Rijendam. Met de mannen van Kensington zometeen na Kelvin Harris nu. should talk, you gotta listen. eerste en enige nummer 1 hit van eh, Simply Red in de UK. Hè? Simply Red dus en eh, Fairground op Radio 538. hey, wat is iets over jou wat maar heel weinig mensen weten? 538, Julia van Rijendal. Ik heb even nagedacht, maar als ik naar mezelf kijk... misschien ja, dat ik bij een studentenvereniging heb gezeten. Mensen zijn daar altijd verbaasd over. Ik heb ook geen idee waarom, want ik bedoel... ja, ik hou wel van een biertje. En dat weten juist heel veel mensen diezelfde vraag werd trouwens ook aan eh, Ed Sheeran gesteld. En zijn antwoord, dat bijna niemand weet dat hij een eigen privékroeg heeft gebouwd in zijn achtertuin. Ja, dag. Dat is vet toch? Met gewoon een bar, kroegaccessoires, weet je echt zo'n bruin café... en zelfs een bioscoopruimte via een tunnel, ja. Dus ja, Ed eh, Sheeran en ik hebben toch al meer gemeen dan ik dacht. Allebei een rood hoofd na een paar biertjes.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 mystery, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all oh, because you came from. saved my heart from the fate of. Oh, fear. Wat doet zij in deze track, hè? Ja, als non-Swifty zit ik toch elke keer weer eh, mee te dansen met deze. Wat een goede plaat. Taylor Swift en The Fade of Ophelia op Radio 538. Ja, en de leukste en grootste kroeg van Nederland... heeft haar deuren inmiddels weer geopend, hè? Met 538. Naar de vrienden van Amsterdam. In Rotterdam, Ahoy. Ja, ik heb even gekeken op mijn eh, actuele weerkaart nu. Daar is het uh, min 4,9 momenteel. Dus dat valt nog reuze mee met de rest van Nederland. Hopen dat de artiesten vanmiddag niet glijdend Ahoy binnen optreden. Dat zou onhandig zijn. afgelopen vrijdag was de eerste editie. Ze doen er 14 in totaal. Oh my god, ja. En ik vind het ook gewoon bizar hoe de vrienden van Amstel zich altijd weer weten overtreffen, weet je wel. Dan komen die weer uit de lucht en die weer van, eh, komt uit de grond. En <laughs> er gebeurt zoveel. Het is zo'n groot feest. En aankomende week maak je bij 538 kans op kaarten. Ja, hoor je de koegbel dan oh, ergens in de uitzending, dan bel je zo snel mogelijk naar de studio. Kom je dan in de uitzending, dan win jij vier tickets voor de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 night, one more night, together, this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down, to business.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 niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.